Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Na een klopjacht van een week heeft een Britse moordverdachte zichzelf vannacht doodgeschoten. Hij was op de vlucht voor de politie omdat hij vorige week, direct na zijn vrijlating uit de gevangenis, drie mensen neerschoot, van wie er één overleed. De man werd gisteravond ontdekt en door de politie omsingeld. Hij kon niet worden gearresteerd omdat hij een vuurwapen tegen zijn nek hield. Uren later schoot hij zichzelf dood. Maastricht heeft 55 Belgische en Duitse beveiligers ingehuurd... die zondag de orde moeten bewaken op het Vrijthof... waar op grote schermen de WK-finale te zien is. Nederlandse beveiligers waren volgens de gemeente niet meer te vinden. Het feest dreigde daardoor afgeblazen te worden. De eigenaar van een kritisch televisiestation in Venezuela heeft om internationale hulp gevraagd in zijn conflict met president Chavez. Hij zegt dat hij door de Venezolaanse president vals wordt beschuldigd van fraude omdat zijn tv-station kritiek heeft op Chavez. De eigenaar wil dat de organisatie van Amerikaanse staten de aanklachten tegen het licht houdt. Chavez noemt de zakenman een laffe crimineel die terecht moet staan. In Spanje is een drugsbende opgerold die hash smokkelde naar vooral Nederland en Italië. Er werden 65 mensen opgepakt. Ze komen uit Spanje, Algerije, Marokko en Colombia. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kwam de hash uit Marokko. Er werden naast tonnen hash ook boten en auto's in beslag genomen. En voorzitter Michel Platini van de Europese voetbalbond UEFA heeft de nacht doorgebracht in een ziekenhuis in Johannesburg. De 55-jarige Fransman was flauwgevallen in een restaurant. Platini is volgens de UEFA oververmoeid. Het weer, zonnige periode met een middagtemperatuur van 25 tot 34 graden.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 En...